take a left to go. All in, you give me heaven. I got no hesitation. Have to deal It's a classic me mistake. Someone gives me love and I throw it all away. Tell me, have I gone insane? Talking to myself, but I don't know what to say. Cause you let go, and now I'm holding on. I guess you don't know what you got until it's gone. tell me it's too late. Hearts are made to bend, baby, please don't let me break it. Yeah. I knew I should have stayed, cause now you're moving on, and I don't know what to say, cause you.